Mariette Krol met het NOS Journaal. Minister De Jonge heeft in de Kamer gezegd dat het uitdelen van boosterprikken de komende tijd sneller zal gaan. Deze week vaccineert de GGD naar verwachting 200.060 plussers. Volgende week zullen dat er 350.000 zijn en in de weken daarna steeds 700.000. De minister wil dat nog dit jaar een zo groot mogelijk deel van de 60-plussers en zorgmedewerkers een boosterprik krijgt. De Tweede Kamer is kritisch over het verloop van de boostercampagne. Die is hier laat gestart en verloopt trager dan in andere landen. Een meerderheid in de Kamer wil dat het demissionaire kabinet eenmalig een miljoen euro beschikbaar stelt voor TIAF. Met dat geld kan het schaatscomplex in Heerenveen in ieder geval dit seizoen open blijven. Schaatsers zijn daardoor verzekerd van een locatie om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen in Beijing volgend jaar. Verder willen partijen dat er een plan van aanpak komt... om de structurele problemen van de schaatshal op te lossen. Een artsorganisatie KNMG heeft zijn standpunt over euthanasie bij dementie aangepast. Eerder adviseerden die niet tot euthanasie over te gaan... als er met de patiënt geen communicatie meer mogelijk was. Maar nu mogen artsen ook in complexe situaties euthanasie overwegen... zoals bij wilsonbekwame mensen met vergevorderde dementie... In dat geval moet er wel altijd een schriftelijk euthanasieverzoek zijn van voor de dementie. De aanpassing heeft onder meer te maken met een uitspraak van de Hoge Raad. Die oordeelde vorig jaar dat een arts die het leven had beëindigd van een zwaar demente patiënt niet strafbaar was... ook al was de vrouw niet meer in staat geweest om haar schriftelijke euthanasieverzoek te bevestigen. Het weer. Aan zee nog kans op zware windstoten, maar de wind neemt af. Vannacht buien met kans op natte sneeuw en een graad of twee. Ook de komende dag buien met kans op onweer en hagel en 4 tot 7 graden.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 Cause I'm gonna make you girl want test you. Don't stand a chance. No. Girl, you look better than them. Yes. You dress nicer than them. Yes. Hold me tight, girl. Hold me tight. One. Wipe me off. let Try me off.